Hier in Boekraat met het NOS Journaal. Door een brand in Didam zijn meerdere huizen onbewoonbaar geraakt. De brand brak vannacht door onbekende oorzaak uit in een blok met zes woningen. De in totaal 24 bewoners konden op tijd hun huis uitkomen. Om de brand helemaal uit te kunnen krijgen besloot de brandweer om vier huizen met een kraan te slopen. Rond drie uur werd het zijn brandmeester gegeven waarmee het grootste gevaar geweken was. Ook was er veel minder rook. In New York is de inhoudelijke behandeling begonnen van de rechtszaak tegen Sean Combs, beter bekend als Diddy. De 55-jarige rapper en zakenman wordt verdacht van onder meer afpersing en seksuele uitbuiting. Combs spreekt alle aantijgingen tegen. Zijn advocaat vroeg de jury in haar openingspleidooi om zich ruimdenkend op te stellen wat betreft zijn kinky seks en seksuele voorkeuren. Ze noemde hem een gemene eikel, maar zei dat hij daarvoor niet terecht staat voor de zaak is acht weken uitgetrokken. Vanuit zijn cel in Den Haag heeft de Filipijnse oud-president Duterte... de burgemeestersverkiezingen gewonnen in zijn thuisstad Davao City. Duterte zit in de gevangenis omdat hij door het internationaal strafhof... is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Toch is hij in de Filipijnen nog altijd populair. Bij aanvallen van jihadisten in Burkina Faso zijn zondag tientallen mensen gedood. Honderden militanten vielen ochtends vroeg de noordelijke plaats Djibo aan. Daar namen ze een militaire basis en politieposten onder vuur. Ook schoten ze burgers dood. Na een tocht van meer dan 13.000 kilometer heeft een Brit de top van de Mount Everest bereikt. Mitch Hutchcraft besloot er een extreme triathlon van te maken. Hij zwom eerst het kanaal over, fietste naar Oost-India en rende vervolgens naar Nepal. Vanuit Kathmandu wandelde hij naar het basiskamp van de Mount Everest. Het weer... De komende dag opnieuw volop zon en temperaturen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.